Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rob Roos van Forum voor Democratie stapt op uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij wil prioriteit geven aan zijn lidmaatschap van het Europees Parlement. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was Roos lijsttrekker in Zuid-Holland. Zijn partij werd toen in één klap de grootste. Kort daarop deed Forum ook mee aan de Europese verkiezingen en kreeg daar drie zetels. Rob Roos heeft zijn zetel in de Provinciale Staten teruggegeven aan Forum voor Democratie. Een oud politieman moet ruim 84.000 euro betalen aan de Nederlandse staat. Volgens de rechtbank kreeg de man van 22 dat bij elkaar... door informatie uit het politiesysteem door te spelen aan criminelen. Voor 250 euro per keer konden die informatie bij hem opvragen. Door het lek liep onder meer een lopend politieonderzoek stuk. Eerder dit jaar was de man al veroordeeld tot een celstraf van drie, drie kwart jaar. Rusland adviseert inwoners te vertrekken uit een gebied waar donderdag een ongeluk gebeurde bij een test met een nucleaire raket. De stralingsniveaus waren die dag 4 tot 16 keer zo hoog als normaal, zegt het Russische staatspersbureau Tass. Aanvankelijk ontkenden de autoriteiten de gestegen stralingsniveaus. En voetballer Adil Rami is door zijn club Olympique Marseille ontslagen. Dat is omdat de verdediger stiekem had meegedaan aan een spelshow, Fort Boyard. Eind vorig jaar, eind vorig seizoen, meldde Rami zich geblesseerd af voor de training bij zijn club. Maar in de show was hij fysiek in orde. De club omschreef dat als grof wangedrag en verscheurde zijn contract. Rami, die 33 is, maakte deel uit van de Franse ploeg die in 2018 wereldkampioen werd. Het weer, buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd... en tussen de buien door zon. Bij buien ligt de temperatuur rond de 14 graden... en verder wordt het 17 tot 20 graden. Morgen op veel plaatsen droger, wat zon af en toe en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.